4 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Meer dan 400 leden van GroenLinks hebben tot nu toe hun lidmaatschap opgezegd vanwege de steun van de Kamerfractie aan een nieuwe missie naar Afghanistan. Daar staat tegenover dat de partij er de afgelopen dagen ook 300 nieuwe leden bij kreeg. Afgelopen donderdag stemde de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer voor een politietrainingsmissie in de provincie Kunduz. In de achterban was veel weerstand tegen deze missie. Gisteravond was er een bijeenkomst van GroenLinks in Nijmegen... waarbij bijna de helft van de aanwezige leden aangaf de missie te steunen. Volgens Kamerlid Dibi was dat een opsteker, omdat in Nijmegen de meest progressieve leden van de partij zitten. Dibi had meer weerstand verwacht. Hij ziet de steun van de Nijmeegse leden als een goed signaal voor het landelijke congres dat zaterdag wordt gehouden. Aan de noordoostkust van Australië zijn de inwoners van een aantal dorpen geëvacueerd vanwege de komst van een zware orkaan. De storm zal over de regio trekken die eerder al zwaar werd getroffen door overstromingen. Weerkundigen denken dat de orkaan morgenavond laat of donderdagochtend vroeg de kust van Queensland bereikt, met windsnelheden tot 280 km per uur. Deelstaat-premier Bly heeft de inwoners van lager gelegen gebieden gewaarschuwd dat vandaag hun laatste kans is om nog te vertrekken. Door het noodweer zal opnieuw erg veel regen vallen... waardoor nieuwe overstromingen kunnen ontstaan. Voor de Nederlandse kust is een bultrug gezien. De walvis is gesignaleerd ter hoogte van Zeeland en later bij de Maasvlakte. Het dier is waarschijnlijk vanuit het zuiden naar Nederland gezwommen. Voor de Franse kust zijn in december namelijk al een paar keer bultruggen gezien. Een bultrug in de Nederlandse Noordzee is vrij zeldzaam. De afgelopen tien jaar is er een paar keer één gezien. Het weer, het is bewolkt en het vriest licht. Overdag veel bewolking en droog. Het wordt 2 tot 4 graden. In de loop van de middag en de avond wat regen.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 Er komt hier te veel binnen, mijn hoofd kan het niet aan. En ik moet mezelf bedwingen om niet bij u weg te gaan. misschien is niet genoeg. En ik heb alleen gezwegen, omdat u er niet om vroeg. Het gaat hier niet voor Goedemorgen, welkom in het derde uur van De Nacht op 1. Je hoorde hiervoor een plaat uit van een Belgische dame, Hannelore B. Dert en het plaatje Boomerang. En dit was Bad English met Time Stood Still. En de naam van de band, ja dat is altijd zoiets, bandnamen. Iedere band heeft daar zijn eigen manier voor hoe dat eh, bij elkaar eh, komt en hoe ze dat eh, verzinnen. Bij de ene band gaat het via fans, bij de andere band ging het ja, op een hele bijzondere manier. Zoals ook bij Bad English. Want ja, de bandnaam ontstond tijdens een potje poelen waar er één tegen de bandleden zei van... hey, je hebt een Bad English. Wat een term is in het poelen wanneer het je niet lukt om de bal met een effect te raken. En zo was dus deze naam geboren voor de band eh, ja, Bad English. Dat was dus Time Stood Still uit 1992. En dan nu de dame Roxette, It Must Have Been Love uit 1990. is the right off songwriter Taitur Lassen, afkomstig van de Faroe-eilanden. En eh, ja, hij heeft een album uitgebracht met heerlijke, rustige muziek. Eh, op momenten om af en toe gewoon eventjes weg te dromen. En dat kan midden in de nacht zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook op een rustige zondagmiddag of een andere dag zijn. Waar je even van kan genieten van ja, de liedjes, eerlijke en gevoelige songs die deze man heeft gemaakt op zijn album wat onlangs uitkwam. Let the Dog Drive Home. Dat was dus Taitur met God, I Have So Many Things To Tell You. Daarvoor zit ook nog Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Ja, en de volgende man die was ondanks eh, te gast bij de BBC in een radioshow. En eh, de presentator die was het aan het vertellen over een andere presentator die Jules Holland heet. En eh, die vertelde dus dat Jules Holland elke ochtend als hij opstaat een stukje op de piano speelt. Nou, Elton John die vond dat zo bizar, die verbaasde zich daarover... en die gooide er direct een vloek uit op de radio. Nou, in Engeland is dat echt absoluut niet gebruikelijk. En nou, net nadat hij dat deed, excuseerde natuurlijk eh, gelijk de presentator van het programma zich. Een tien minuten later Elton John en daarna werd eh, onder andere ook nog eens zijn oude plaat gedraaid... uit, uh, ik meen ergens de jaren 70. Ik ga hem nu draaien in de bewerking uit 2002 met Blue... samen dus met Elton John. Sorry seems to be the hardest word. seems to be the hardest one. In de nacht op kwam Eliza Doolittle voorbij met skinny jeans. En dit was Lenny Kravitz. It's ain't over till it's over. De ultieme poging om zijn relatie met Lisa Bonet, eh, met wie hij een dochter heeft, te redden. Maar dit open einde is uiteindelijk gesloten. Ze zijn nu goede vrienden geworden. En ja, hij schreef het liedje dus over de relatie. En dit voorjaar overigens komt er een nieuw album van Lenny Kravitz uit. En het album gaat Black and White America heten. if I could do was bij me dag en nacht. En die blauwe vlinder had mij geluk gebracht. Maar je weet hoe het soms gaat, het is een oud verhaal. Als een deurtje open staat, dan gaat zij aan de haal. Ik zag een meisje in het blauw, ze lachte lief naar mij omarmde haar al gauw. Ze maakte mij heel blij. De liefde heeft jouw hart veroverd, soms heb je geen rust. De horizon heeft je betoverd, daar ligt een nieuwe keus. vrouw getrouwd. Ze is nog bij haar vent, was achteraf gezien een dure fout. Ik heb haar nooit verwend. De liefde heeft mijn hart veroverd, ooit vind ik mijn rust. Het mooiste moet mij nog overkomen, ik wacht totdat jij me kust. Blauwe vlinder, waar vlieg je nu naartoe? Yeah. veel van jou. Door de broer en zus Bibi en Cici Winans met Up Where We Belong. Een prachtig nummer uit 1982. Een duet wat ze samen deden. Daarvoor ook nog Supertramp met Dreamer. En dit was Simon Stijn uit Volendam. En eh, hij heet in het echt Simon Cornelis Jacobus Stol. En de naam Stijn die heeft hij ja, overgenomen. Dat is een, een, naam die van verschillende generaties gewoon meegenomen is. Want het is eigenlijk de bijnaam van zijn oma vroeger. En hij had zoiets van, weet je, als artiestennaam kies ik Simon Stijn. Eh, verder met muziek zometeen van Dennis Kolen. Maar nu eerst Godley en Cream. Dit is is A Little Piece of Heaven. There's a little piece of heaven in your eye today. I think I saw it coming, but I really couldn't say. But if it turns turn same way as I did.